Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en andere semi-publieke instellingen... hebben in het verleden voor miljarden euro's aan risicovolle financiële producten afgesloten. In totaal gaat het om 24 miljard euro, schrijft Trouw op basis van informatie van een platform voor onderzoeksjournalistiek. Een oud-bankier zegt in de krant dat de instellingen een schadevergoeding moeten eisen... bij de banken die slechte adviezen gaven over de financiële producten. Kleine bedrijven die dezelfde risicovolle producten hebben... krijgen wel een vergoeding van de banken. De Amerikaanse president Trump heeft de 49-jarige conservatieve rechter Neil Gorsuch genomineerd voor het Hoge Rechtshof. Daarmee zou het hof weer uit vijf conservatieve opperrechters bestaan en vier progressieve. Trump mag iemand nomineren omdat er vorig jaar een opperrechter overleed. Obama kwam toen al met een kandidaat, maar die werd tegengehouden door de Republikeinen. De Democraten willen nu Trumps kandidaat tegenhouden. Apple heeft de laatste drie maanden van vorig jaar een recordomzet geboekt van ruim 78 miljard dollar. De hoge omzet komt doordat er veel meer iPhones zijn verkocht dan analisten hadden voorspeld, bijna 80 miljoen. Het elektronica bedrijf heeft geprofiteerd van de lancering van de iPhone 7 vlak voor de kerst. In China deed de telefoon het minder goed, daar daalde de verkoop met 12 procent. Het Universitair Medisch Centrum in Utrecht begint vandaag weer met vruchtbaarheidsbehandelingen in zijn eigen IVF-laboratorium. Het werk lag sinds december stil. Toen bleek dat door het gebruik van vervuilde apparatuur sommige vrouwen mogelijk met zaad van de verkeerde man zijn bevrucht. Volgens het UMC is die kans wel erg klein. De procedures in de IVF-kliniek zijn strenger gemaakt. Het weer in het noordoosten is in de ochtend de zon misschien nog even te zien. Verder is het bewolkt en gaat het vanuit het zuidwesten licht regenen.